Jelle Visser met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat een rechtspopulistische politicus uit Brema... afgelopen weekend op internet bekend heeft gemaakt... dat de verdachten van de dodelijke steekpartij in Chemnitz... uit Irak en Syrië komen. Het uitlekken van het arrestatiebevel leidde tot een uitbarsting van geweld... in de Oost-Duitse stad. De politicus, oud-politieman Jan Timke, zit in het parlement van de deelstaat Bremen... voor de rechtspopulistische partij Woedende Burgers. Gisteravond is een huis doorzocht. Op het lekken van documenten uit gerechtelijke procedures... staat in Duitsland een gevangenisstraf van maximaal één jaar. Bij een doorzoeking van een huis in Rotterdam... zijn zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie zijn er op dit moment geen aanwijzingen... dat de zaak te maken heeft met terrorisme. En Koningsdag wordt volgend jaar gehouden in Amersfoort. Op 27 april brengen koning Willem-Alexander en koningin Maxima... een bezoek aan de Keistad, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook omliggende plaatsen zoals Woudenberg, Leusden en Barneveld... krijgen een inbreng bij de invulling van de festiviteiten. Dit jaar werd Koningsdag gevierd in Groningen. VVD Tweede Kamerlid Han ten Broeke treedt per direct af. Na aanleiding van een bericht van HP De Tijd erkent hij dat hij in 2013 een relatie heeft gehad met een jonge medewerkster van de VVD-fractie. De vrouw heeft hem daarna beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nu HP De Tijd het verhaal naar buiten heeft gebracht is er volgens de VVD er een onbeheersbare situatie. En dan het weer. Vanavond wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Morgen minder buien en meer zon. Het wordt maximaal 18 tot 21 graden. In het weekend nog iets warmer en meer zon. Zondag kan het 24 graden worden.